Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Nederland heeft volgend jaar 25 gemeentes minder. Dat komt doordat gemeentes samengaan. De Eerste Kamer is akkoord met 12 herindelingsvoorstellen. In het noorden van het land gaan bijvoorbeeld de dorpen Haren en Temboer samen met de stad Groningen. In Zuid-Holland fuseren Noordwijk en Noordwijkerhout. Er ontstaan ook nieuwe namen, zoals gemeente West-Betuwe en gemeente Hoekse Waard. Gemeentes verwachten door samen te gaan de dienstverlening voor de inwoners te kunnen verbeteren. In totaal heeft Nederland volgend jaar 355 gemeentes. Studenten aan universiteiten en hogescholen hoeven voor hun eerste jaar voortaan maar de helft van het collegegeld te betalen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister van Engelshoven van Onderwijs. De korting is alleen voor mensen die nog niet eerder hebben gestudeerd. Facebook krijgt een boete van de Britse privacywaakhond vanwege de Cambridge Analytica-affaire. Het gaat omgerekend om ruim 560.000 euro. De Britse waakhond vindt dat Facebook persoonsgegevens niet goed genoeg heeft beschermd. En ook was het techbedrijf niet transparant genoeg over welke data werden gedeeld. Dit voorjaar werd bekend dat databedrijf Cambridge Analytica in 2014 de gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers had buitgemaakt. En daarmee werd software gemaakt om gerichte advertenties aan te bieden. En Frankrijk is door naar de finale van het WK voetbal. De Fransen versloegen België met 1-0. Vlak na rust maakte Umtiti de goal. Het is de derde keer in de geschiedenis dat Frankrijk in de WK-finale staat. De tegenstander van de Fransen komt uit het duel tussen Engeland en Kroatië...